9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Regeringsleiders moeten de komende maanden met concrete plannen komen... om klimaatverandering daadwerkelijk tegen te gaan. Dat zei VN-secretaris-generaal Guterres op een bijeenkomst in Abu Dhabi... ter voorbereiding op de klimaattop in september in New York. Guterres benadrukte dat het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 betekenisloos blijft als er geen ambitieuze actie volgt. Landen moeten wat hem betreft geen nieuwe kolencentrales bouwen en in hoog tempo overgaan op zonne- en windenergie. In Brussel is de speciale EU-top bezig over de opvolging van commissievoorzitter Juncker. De Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans lijkt de grootste kanshebber. Voorzitter Tusk van de Raad van Ministers heeft de fractievoorzitters in het Europese parlement een plan voorgelegd voor de verdeling van belangrijke EU-functies. En daarin gaat de functie van commissievoorzitter naar een sociaal-democraat. Tusk noemde Timmermans niet, maar hij is de spitsenkandidaat van de Europese sociaal-democratische partijen. In Nieuwekerk aan de IJssel is een reanimatie in een café gisteravond uitgelopen op een vechtpartij. Volgens getuigen werd een 64-jarige man onwel, waarna omstanders direct hulp boden. Toen brandweermannen het over wilden nemen, werden ze belaagd door twee mannen. De politie moest met pepperspray en een wapenstok aan te pas komen om de twee aan te houden. De man die onwel werd is overleden. Japan bereidt zich voor om weer commercieel op walvissen te gaan jagen. Vanuit de haven op het noordelijke eiland Hokkaido gaan vijf kleine jachtschepen waarschijnlijk morgen weer de zee op. In 1986 werd wereldwijd een verbod uitgevaardigd op de commerciële walvisvaart. De Japanners jagen sindsdien naar eigen zeggen alleen op walvissen voor wetenschappelijk onderzoek.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 Daarna komt James Asher met een, mm, ja, een ouder album. Een veel ouder album, maar ik heb het wel cadeau gekregen. Eh, Global Spice, Spice, zo heet dat, uh, dit album. En dat volgt eraan. Lekker ritmische muziek eh, trouwens.